Doordat de brandstofstaven van de reactor droog staan kunnen ze oververhit raken... Daardoor kan de splijtstof smelten en het reactorvat beschadigd raken. De toevoer van bluswater was stil komen te liggen, waardoor er onvoldoende koelwater voorhanden was. Of er inmiddels weer zeewater wordt aangevoerd is onduidelijk. De problemen met Japanse kerncentrales door de aardbeving en het tsunami hebben ook in Europa tot discussie geleid. De Duitse regering maakt naar verwachting later vandaag bekend dat oudere kerncentrales eerder moeten worden gesloten. Vorig jaar besloot de regering nog om 17 kerncentrales langer open te houden. Studenten krijgen in de toekomst maximaal zes jaar een OV-studentenkaart. Nu is dat nog acht jaar. Dat staat in een brief van staatssecretaris Zelstra aan de Tweede Kamer. Ook wordt de basisbeurs voor masteropleidingen vervangen door een sociaal leenstelsel... waarbij studenten goedkoop geld kunnen lenen. Om de studenten enigszins tegemoet te komen wordt de terugbetaaltermijn van de studieschuld verhoogd van 15 naar 20 jaar. En daardoor wordt het bedrag dat elke maand moet worden betaald iets lager. Zelstra wilde wijzigingen in augustus van het volgend jaar invoeren. In Capelle aan de IJssel stapte een gemeenteraadslid van Trots op Nederland over naar de VVD. Raadslid Ton Stoffels zegt dat hij de VVD de belangen van zijn kiezers beter kan behartigen. En zegt dat hij door meer slagkracht heeft wanneer hij als eenmansfractie doorgaat. De VVD-leider in Capelle is blij met de komst van Stoffels... en zegt de raadslid van Trots op Nederland bijna altijd al op één lijn zat met de VVD. Het weer in het zuiden en westen een enkele opklaring, elders veel bewolking.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 het ritme, ritme. van ZFM. Oh, why you look so sad? The tears are to cry. Let me see you through. Cause I've seen the dark side too. When the night falls. You